uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een explosie op een universiteit in de Filipijnen zijn minstens drie mensen omgekomen. Nog eens negen anderen raakten gewond. De explosie gebeurde tijdens een katholieke mis. De lokale autoriteiten spreken van een bomaanslag, maar wie erachter zou zitten is nog niet duidelijk. Alle lessen op de universiteit gaan vandaag niet door. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza zijn zeker 13 mensen gedood. Dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Ook zouden er veel mensen gewond zijn geraakt en liggen er mensen onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Bij de Eiffeltoren in Parijs is een Duitse toerist doodgestoken. De dader viel vervolgens nog twee andere mensen aan met een hamer. De politie wist de man snel te overmeesteren. Volgens de, verdachte, volgens de Franse media riep de verdachte bij zijn arrestatie Allahu Akbar, wat God is groot betekent. De Franse premier spreekt van een terreuraanslag. De verdachte, die de Franse nationaliteit heeft, was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel is druk bezig om extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. De nood in Ter Apel is volgens hem hoog. Het Rode Kruis is ingezet om te helpen omdat de opvang overvol is. Het Rode Kruis levert onder meer een tent met mobiele douches en extra dekens. Volgens het IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Meerdere automobilisten zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de snelweg A1 bij knooppunt Hoevelaken. Rond 10 uur gisteravond botste een spookrijder tegen het tegemoetkomende verkeer. De ravage was groot en de weg is nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Het weer, het is rond het vriespunt. In het binnenland is er kans op mist. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Smiddags gaat het sneeuwen. Er valt 1 tot lokaal 5 centimeter. De temperatuur komt amper boven nul.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 Hey it, but I won't 6.9 come FM. take the ride. There's a party over there that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide.